NOS-journaal. Ondernemingen. Het bedrijf heeft nu veel kroegen in eigendom en het heeft met veel ondernemers een financiële regeling. De ondernemers zijn verplicht de producten van Heineken af te nemen. Ze kunnen daardoor vaak niet voordelig inkopen. De ondernemers willen al langer van die verplichting af. Heineken zegt nu dat het alleen nog wil brouwen en niet meer bankieren. Het bedrijf zegt lessen te hebben getrokken uit de affaire Koistra. Die horecamagnaat pleegde zelfmoord na een financieel conflict met Heineken. De EU-landen en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de omvang van de begroting voor volgend jaar. Die komt uit op 129,1 miljard euro, zei minister De Jager in Brussel. Het budget groeit met 2%, wat overeenkomt met de verwachte inflatie. Het parlement en de Europese Commissie hadden om een ruimer budget gevraagd. Maar de lidstaten hebben dat afgewezen vanwege de economische crisis. De lidstaten, lidstaten willen dat ook de EU zich matigt. De onderhandelingen over de invulling van de begroting lopen nog. Het Tropenmuseum in Amsterdam kan mogelijk toch open blijven. Staatssecretaris Knapen stopt met de subsidiëring omdat hij geen museum in stand wil houden met ontwikkelingsgeld. Maar staatssecretaris Zeilstra van Cultuur ziet nog kansen. Als het Tropenmuseum wordt losgekoppeld van het Tropeninstituut kan het onder zijn begroting vallen. Het museum moet dan wel efficiënter gaan werken en samenwerking zoeken met anderen zoals het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Liefhebbers van het Tropenmuseum gaan de komende dag actie voeren. Het is de bedoeling om om 12 uur een menselijke keten te vormen rond het gebouw. Het weer in bijna het hele land mist. Behalve in Midden- en Zuid-Limburg is er plaatselijk zeer dichte mist.